7 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Amerikaanse president Trump verbiedt het vrijgeven van een memo van de Democraten... over het FBI-onderzoek naar contacten tussen het campagneteam van Trump en Rusland. Hij vindt dat er te veel vertrouwelijke informatie in staat. De inlichtingencommissie had geen problemen met het openbaar maken. Het document is een reactie op het memo van de Republikeinen... waarin veel kritiek staat op de FBI en het ministerie van Justitie. Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft in zijn paleis in Seoul de Noord-Koreaanse Olympische delegatie ontvangen. Bij de delegatie is ook Kim Jong-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Bij de openingsserie schudden zij en Moon elkaar de hand. Kim is het eerste lid van haar familie dat sinds de Koreaanse oorlog begin jaren 50 Zuid-Korea bezoekt. Effectenbeurzen in New York zijn na opnieuw een onrustige handelsdag gisteren met winst gesloten. Maandag leed de Dow Jones-index het grootste verlies sinds 2011. En de dagen erna schommelden de koersen heftig. Ondanks de winst van gisteren kwam het totale verlies van de week voor de index uit op 5,2 procent. Ook de Europese beurzen sloten de week af met fors verlies. Oud-minister Willem Vermeend heeft zich teruggetrokken uit zijn eigen uitgeverij. Dat gebeurde volgens de Volkskrant een dag na het optreden bij Nieuwsuur van Rian van Rijbroek... met wie Vermeend een boek over cybercrime schreef. Op haar optreden kwam veel kritiek omdat ze volgens deskundigen onwaarheden verkondigde. Bovendien werd het boek uit de handel gehaald omdat er plagiaat in stond. Het Olympisch debuut van snowboarder Niek van der Velde is niet doorgegaan. De 17-jarige Nederlander kwam in de trainingsrun voor de kwalificatie van de slopestyle ten val, waarbij zijn arm uit de kom schoot. Misschien dat hij op 22 februari nog wel bij het snowboarden kan uitkomen op de Big Air. Het weer, het kan nog glad zijn met minima rond het vriespunt. Ook komt mist voor. Vanochtend nog een enkele bui, maar vanuit het westen steeds meer zon.